en geweld. In het leven was ik ook nog nooit een held. Jij stond klaar voor mij, maar nooit dacht ik aan jou. Daarvan heb ik nu berouw. Maar ik draai de rollen om. Naar al mijn beste vrienden kijk ik niet meer om. Voel me belazerd, want ze hielden van mijn geld. Waarom? Als ik toch zo Sus velas, la